Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Italiaanse radicaalrechtse politica Giorgia Meloni heeft gereageerd op haar verwachte overwinning bij de parlementsverkiezingen. De Italianen hebben een duidelijke boodschap afgegeven dat zij een rechtse regering onder leiding van de Fratelli d'Italia wensen, zei Meloni. Volgens exit polls is haar partij Fratelli d'Italia de grootste geworden bij de verkiezingen... en heeft het rechtse blok waar die partij bij hoort genoeg stemmen voor een meerderheid in het parlement. Er kan in Nederland binnen een paar jaar een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen de waterbedrijven in een rapport waar de krant NRC over schrijft. Volgens de bedrijven loopt het watersysteem tegen zijn grenzen aan... door droogte, verzilting en een toenemende vraag naar water door de bevolkingsgroei. Daarnaast verslechtert de kwaliteit van drinkwaterbronnen... door vervuiling door landbouw, industrie en huishoudens. De waterbedrijven pleiten voor maatregelen en meer urgentie bij de politiek. Bij het instituut Mijnbouwschade Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen... na de aardbevingen bij Uithuizermeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt... door bevingen met een kracht van 2,7 en 1,7. 50 meldingen kwamen uit het zogeheten effectgebied, het gebied rond de epicentra. Daarnaast kwamen 86 meldingen uit de wijdere omtrek, zoals uit de stad Groningen, Hoge Zand en Zuidhoorn. De pensioenleeftijd voor vrouwen gaat in Zwitserland van 64 naar 65 jaar. Dat is de uitkomst van een referendum. De pensioenleeftijd voor vrouwen wordt daarmee gelijk getrokken met die van mannen. Net iets meer dan de helft stemde daarvoor. Het weer, vannacht wat lichte regen. In de ochtend gaat het harder regenen en vooral aan de kust ook stevig waaien.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 je zelf weten. Maar weet dat jij niet meer zo helder bent. Jij hebt geen geweten. Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard. Morgen zit je niet meer in mijn hart. Het houdt hier op. Je denkt alleen maar aan jezelf.